Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vrachtwagen de komende drie jaar in totaal 6% loonsverhoging. Dat hebben de werkgevers en de vakbonden afgesproken. Wel gaat de vergoeding voor overwerk omlaag. De nieuwe CAO geldt voor 140.000 chauffeurs en logistieke medewerkers. Om oneerlijke concurrentie uit het buitenland tegen te gaan... zijn er afspraken gemaakt die gelden voor zowel binnenlandse als buitenlandse ingehuurde krachten. Het koerhuis in Scheveningen is ontruimd vanwege een brand die onder het hotel was uitgebroken. Een frituurpan in een grillroom onder het hotel had vlam gevat. Een deel van het koerhuis kwam daardoor vol rook te staan. Ook op het dak was een rookpluim te zien. De brandweer heeft het vuur geblust en de pan naar buiten gebracht. Maar vanwege de rook blijft het hotel nog enige tijd ontruimd. Gasten worden opgevangen in een restaurant in de buurt. Turkse Nederlanders hebben veel minder vertrouwen in de politiek dan Marokkaanse Nederlanders, blijkt uit onderzoek van Ipsos en het Opiniehuis voor de NOS. Van de Turken heeft maar 16% vertrouwen in de politiek, bij Marokkanen is dat 40%. Van beide groepen overweegt twee derde te stemmen op een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond. Zowel Turkse als Marokkaanse Nederlanders maken zich de meeste zorgen over discriminatie en verdeeldheid in de samenleving. Voor Marokkanen bepaalt dat ook hun stemgedrag. Voor Turken zijn de aanpak van terrorisme en sociale zekerheid belangrijker. Bussen- en autobouwer VDL Groep heeft een recordjaar achter de rug. De omzet en de winst groeiden met zo'n 20 procent. Bij de VDL-fabriek in Born in Limburg worden drie modellen van Mini gebouwd. Dit jaar komen daar nog eens twee modellen bij, maakte het bedrijf bekend. Ook de afdeling bussen groeit. Er kwamen vorig jaar meer orders binnen en er werden meer bussen verkocht, vooral aan het openbaar vervoer. Het weer, vooral in het midden en zuiden nog regen. In het noordwesten breekt mogelijk even de zon door. Het is 7 tot 11 graden. Vanavond en vannacht zijn er meer droge momenten. Morgen is het vooral in het zuiden bewolkt met soms regen. Elders is er wat zon en het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Show.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 De A10 Noord richting Zaanstad tussen knooppunt Watergaasmeer en Tuinop Ozaan. 10 kilometer, en een half uur vertraging. En op de A10 West richting Zaanstad eh, staat voor de Koentunnel file en dat kost je dan weer 20 minuten extra.